Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen dag bijna 1900 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal ligt een stuk lager dan de afgelopen dagen. Donderdag ging het nog om bijna 4500 doden. Het coronavirus heeft inmiddels meer dan 38.000 Amerikanen het leven gekost. New York is wellicht over de piek van het coronavirus heen, dat zegt gouverneur Como. Gisteren zijn er 540 nieuwe coronadoden geregistreerd, de laagste toename sinds 1 april. Ook het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen daalt al dagen. Sinds maart zijn zeker 13.000 inwoners van de staat New York aan de gevolgen van het virus overleden. De Franse economie krimpt dit jaar met minimaal 8%, verwacht de Franse Centrale Bank. Frankrijk blijft nog zeker tot 11 mei op slot. Ook daarna zullen werkgevers en werknemers tijd nodig hebben om het vertrouwen in de economie te laten groeien, zo is de verwachting. Het IMF voorspelde voor de Nederlandse economie eerder al een krimp van 7,5%. In Brazilië hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de lockdown-maatregelen. In de hoofdstad Brasilia sprak de president Bolsonaro met een paar demonstranten die zich hadden verzameld bij zijn paleis. Op sociale media zegt Bolsonaro dat hij een begin wil maken met het flexibiliseren van de lockdown. Tijdens het evenement One World Together at Home hebben vannacht tientallen artiesten vanuit hun huizen opgetreden om geld in te zamelen. Dat was allemaal via een livestream te volgen. Onder meer Lady Gaga, Celine Dion, Pharrell Williams en de Rolling Stones deden eraan mee. Ook werden er verhalen van zorgmedewerkers en artsen uitgezonden. De opbrengst van het benefietconcert gaat naar medisch personeel en de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Het weer nog. De bewolking in het zuiden trekt weg. Verder is er volop ruimte voor de zon. Met 12 graden op de Wadden tot 20 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pakkenpot. can say, but you can learn how to play the game. after make it puts on Sinatra and starts to cry.